Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oeganda is bezig een troepenmacht te vormen om terreurleider Joseph Kony op te pakken. Er moeten 5000 militairen aan meedoen uit Oeganda, Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. Ze krijgen advies van het Amerikaanse leger. De Oegandese minister van Defensie zegt dat hij al begonnen was met de troepenmacht voordat op internet een campagne tegen Kony begon. Joseph Kony is de leider van het verzetsleger van de Heer en zaait dood en verderf in Midden-Afrika, onder meer met duizenden kindsoldaten. De documentaire Kony 2012 is op YouTube al meer dan 80 miljoen keer bekeken. Het Franse energieconcern EDF ziet af van de aanleg van een ondergrondse opslag voor aardgas in Pieterburen. Ook omstreden proefboringen gaan niet door. EDF wilde onderzoeken of het mogelijk is een gasvoorraad op te slaan in zoutkoepels die ontstaan bij de zoutwinning. De overheid gaf het bedrijf in 2010 een vergunning voor proefboringen, ondanks hevig protest van gemeenten en bewoners. EDF ziet er nu toch vanaf. Het bedrijf zegt andere oplossingen te hebben gevonden om gas op te slaan. De Amerikaanse militair die vorige week in Kandahar 16 Afghaanse burgers doodschoot heet Robert Bales. Dat heeft zijn advocaat bevestigd nadat zijn naam was uitgelekt. Bales wordt vastgehouden op een militaire basis in Kansas. Hij is nog niet aangeklaagd voor het bloedbad. De Afghaanse president Karzai vindt dat de VS onvoldoende meewerkt aan het onderzoek naar het schietincident. Volgens hem zeggen dorpelingen dat het bloedbad onmogelijk door één persoon kan zijn gepleegd. Het Amerikaanse leger houdt vol dat het een eenmansactie was. Karzai zegt dat hij zijn best zal doen om meer informatie te krijgen van de Amerikanen.